1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De executie van vier mannen in India, die waren veroordeeld voor groepsverkrachting, is opnieuw uitgesteld. Ze zouden vandaag worden opgehangen, maar op het laatste moment werd er een gratieverzoek ingediend. Eind 2012 verkrachtte een groep mannen een studenten in een bus. Het slachtoffer overleed uiteindelijk. De zaak leidde in India en in andere landen tot veel verontwaardiging. De Amerikaanse thrillerschrijfster Mary Higgins Clark is overleden. De Queen of Suspense, zoals ze werd genoemd, schreef tientallen misdaadromans. Alleen al in de Verenigde Staten verkocht ze meer dan 100 miljoen boeken. Veel titels als A Stranger is Watching en Lucky Day werden bewerkt, bewerkt voor film en televisie. Mary Higgins Clark was 92. Bioloog en tv-presentator Freek Vonk is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Hij gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen... met behulp van slangengif en andere natuurlijke stoffen. En hij gaat ook lesgeven en studenten helpen met afstuderen. Freek Vonk is aan de VU benoemd voor vijf jaar. De vuurwerkbranche overweegt juridische stappen tegen het vuurwerkverbod op pijlen en knalvuurwerk. Die mogen komende jaarwisseling niet meer worden afgestoken. Volgens de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland komt het verbod te snel. Handelaren blijven nu met veel spullen zitten, omdat ze die niet meer mogen verkopen. De branche schat de schade op 10 miljoen euro. Volgens premier Rutte valt dat onder het ondernemersrisico. Maar daar is de vuurwerkhandel het niet mee eens. De vrouwentitel op de Australian Open is verrassend gewonnen door de Amerikaanse Sofia Kenin. De als veertiende geplaatste Amerikaanse versloeg de Spaanse Garbine Muguruza in drie sets.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 uit een album van 2019, een liedje van Irving Berlin... Let's Face the Music and Dance... Ja, welkom bij Tweede Uur. We draaien leuke jazzmuziek van alles wat. Een beetje het uh, grensvlak van de jazz zou ik ook bijna zeggen. En eh, dat geldt niet voor Michael Linkton. Michael Linkton is een, eh, volgens mij, saxofonist. Een beetje uit de hoek van de smooth jazz. Hij heeft wel een heel bekend nummer gespeeld. De Harlem Nocturne staat op een cd van hem. De New Grove. En ja, luister en geniet van Michael Linkton. Harlem Nocturne. Prachtig nummer. Eh, en als het over Harlem gaat, dan denk ik ook meteen aan de Harlem Shuffle. Een bekend nummer van Bob en Earl. Wellicht herinner je dat nog. Ik zal eens even kijken waar ik die neergezet heb. Bob en Earl. Dat is eh, een Amerikaans soul duo. Dat in de jaren 60 actief was. Het is later ook nog een keer uitgebracht door de Rolling Stones dat nummer. Je herkent de muziek direct. Komt die Harlem Shuffle. Het nummer is in 1963 keer uitgebracht. Toen heeft het eigenlijk niet zo gek veel gedaan. En later is nog een keer 69 uitgegeven. Toen haalde ze wel de top 10. Bob en Earl. Eh, prachtig nummer, ook vaak in films gebruikt. En als we dan toch bij de Soul zijn... Volgens mij werd dit ook gebruikt in de Ferry Maat Soul Show, dacht ik, als ik me niet vergis. Maar goed, dat geheel terzijde. Want als we dan toch bij de soul zitten... dan kan ik niet heen om een kanon in deze tijd. En eh, dat, is Duran Jones en The Indications. Eigenlijk de opvolger wel van uh, uh, de Dap Kings, zou ik bijna zeggen. die hebben een cd uitgebracht, 2019. American Love Call. Staat er staan allemaal prachtige nummers op. Alle nummers, die, alle tracks zijn even goed. Maar nummertje 7, Walk Away, vond ik zelf een hele mooie. Thank you. and I see you go. But I can't make you stay. It's my foolish pride that keeps me from telling you how I feel inside. I can't tell you the truth, but I just can't let you go. can't let you go. even kijken hoe die ook weer heet. Eh, Duran Jones natuurlijk. Prachtige cd. Zeer de moeite waard. Eh, Bert. Ik heb hier een nummer van eh, Shirley Horn. Een nummer dat eerst werd gezongen door Peggy Lee. Fever. Het is uit 1995 dit album. Het album heet The Main Ingredient.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 When we kiss, fever without flaming youth. Fever, I'm a fire burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair when her daddy tried to kill him. She said, Daddy, Daddy, don't you dare. You give me fever.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 Love is funny. Oh, it's sad. It's quiet. Oh, it's mad. It's a good thing. Oh, it's bad. But beautiful. beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. tearful it's a problem, or oh, it's play. It's a heartache, anyway. But beautiful. and I'm thinking if you were my but beautiful. and I'm thinking if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful. Billy Holiday. Eh, tijd voor iets heel anders. Als ik zeg eh, Chris Isaac, dan denkt iedereen natuurlijk meteen aan dat bekende nummer... wat hij ooit op de plaats gezet Wicked Games. Daar heb ik een paar uitvoeringen van. Dan moet ik even kijken. Ik begin met een stukje London Grammar. Dat is natuurlijk wel een, een heel bekend beentje. En dat is deze Wicked Game London Grammar. Ja, dat is genieten toch. somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. no, I don't want to fall in love. Ja, dit is een heel bekend nummer. Er is ook heel veel jazz uitvoeringen: En ik heb gekozen in een jazz uitvoering voor, uh, eens even kijken, Bos Bossa Sonic van hun uh, cd'tje. Hoe dat ook alweer heet, moet ik even opzoeken. Eh, Club Live. Hetzelfde nummer, een stukje ervan. Bossa, Bossa Sonic. Meer jazz. jouw muziek loopt nog hoor. Denk ik, want ik heb een eh, Of is hier gestopt zelf? Ja, heerlijke klanken van eh, dit eh, Bossa Sonic. Eh, ja, mooie muziek. En wat ook mooie muziek is, is een heel bekend nummer... All Along the Watchtower. Dat laat ik even horen in de uitvoering van een After Hair. Heet dat Engelse duo, is het geloof ik. En dat is gebruikt in een tv-serie. dat is in de tv-serie Vanity Fair, dacht ik dat die serie heette. BBC-serie. Ik laat een klein stukje van horen, want daarna ga ik naar All Along the Watchtower van een andere band. Komt-ie. voor de uitvoering van een, een, een ander Brits eh, ensemble. En dat is June Tabor. Een eh, bekende eh, Engelse zangeres. ja, een beetje uit de folkhoek ook. Heeft ook wel in de jazz. Ik zal straks daarna laat ik nog iets horen van een jazz nummer van haar. Maar dit is ook All Along the Watchtower van June Tabor. even kijken of ik haar kan vinden op beeldscherm. Hier heb ik hem. Eh, dit is, eh, dat komt van een cd, dat is een grappige cd, covers of Bob Dylan songs. All Along the Watchtower is natuurlijk het origineel van Bob Dylan. Bekendste uitvoering Jimi Hendrix. Maar dit is uh, June Tabor en de Oyster Band All Along the Watchtower. Er zit wel duidelijk een folk aspectje in. Ja, de muziek van eh, Jimi Hendrix wordt natuurlijk eh, veel gespeeld. En eh, ook in de jazz natuurlijk. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar nog naar een optreden van Michiel Vaderkamp was. En die speelde ook de muziek van Jimi Hendrix. Maar er zijn meer grote namen die dat gespeeld hebben. Want ook Jill Evans heeft dat een hele cd volgespeeld met muziek van Jimi Hendrix. En van die cd ga ik iets draaien. Jill Evans, Jill Evans Orchestra playde eh, play Jimi Hendrix. En het nummertje Angel. En als je denkt, wie speelt hier op de saxofoon? Dan is dat David Sandborn. tot zover het werk van uh, Jimi Hendrix. Eh, dit in de uitvoering van Jill Evans Orchestra, David Sandborn op de sax. En we schakelen over naar onze medepresentator uh, Bert... die ook weer wat muziek klaargezet heeft. Bert, wat mag dat worden? Ik heb iets klaarstaan van Pat Metheny, Amerikaanse gitarist... van zijn album Secret Story uit 1992. Daar heeft hij voor gewonnen de Grammy Award voor Best Contemporary Jazz Album in 1993. En het nummer heet Facing West. ja, dat, ja, dat was een abrupt einde van uh, eh, Pat Manatee. Eens even kijken. Oh ja, ik weet wel weer dat ik van plan was. Ik heb toch eh, een, een, cd gevonden van een hele bekende muzikant... die één jazzplaat gemaakt heeft. Hij heeft heel veel plaat gemaakt. En dit is Ray Cooder. Die heeft in 1978 een jazz-cd gemaakt. Daarop staat een grappig nummer. Eh, Big Bad Bill is Sweet William now. Wat bedoelt hij daarmee? Een tamelijk wilde jongen die eh, eh, ja, vecht, ging vechten... van allerlei dingen deed die God verboden had. Die gaat trouwen. En nadat hij getrouwd is, is het een brave borst geworden. En dat weet hij te bezingen in dit mooie nummer. Big Bad Bill is Sweet William now. the town of Louisville, they got a man they call Big Bad Bill. I want to tell you, he sure was tough, and he certainly did strut his stuff. He had folks all scared to death. When they walked by, they held their breath. He was a fighting man, sure enough. Now Bill's took himself a wife, and he leads a different life. Cause that Billy Sweet William now. Married life has changed him somehow. Well, he's the man that they all used to fear. But now the people call him Sweet Papa Willie, dear. Stronger than Samson, I declare. Till the brown skinned mama bobbed his hair. Big fat Bill don't fight anymore. He washes dishes and he mops up the floor. Well, he used to spend his evenings looking for a fight. Now he's got to see his mama every night. Big Bad Bill is sweet William. a fight. Now he's got to see his mama every night. Big bad Billy, sweet William now. Ja, Ray Cooder was dat met zijn jazz-cd. De, de, de, titel van de cd is ook Jazz gaan we over naar iets wat eh, onlangs is uitgekomen. Spiro eh, Gira Final Tap heet hun cd. Er staan allemaal werkjes op van eh, ja, bekende popbands. Onder andere deze van The Cream. Heel, heel bekende van The Cream. Sunshine of Your Love. Komt-ie. Ja, deze cd van de Spyro Gira, Final Tip, is een best een leuke cd. Zij verkondigen over zichzelf dat ze een jazzband willen blijven. Dat ze niet een huwelijksband worden die op feesten en partijen speelt. Eh, volgens mij hebben ze ook een hele tijd geen cd's uitgebracht. Volgens mij zes jaar geleden dat ze weer iets uitgebracht hebben. Altijd de moeite waard. Eh, Spyro Gira. Eh, we zijn alweer toe aan het allerlaatste nummer... wat we in deze uitzending van CFM Jazz kunnen draaien. En dan kom ik bij Lisa Maxwell met een big band... En dat wordt op, door allerlei mensen ondersteund bij die big band. En dus hier wordt, eh, speelt bijvoorbeeld Randy Brecker mee. En dat nummer heet Ludi. En dat komt van eh, Shiny, de cd Shiny. Splinternieuw. Uh, Lisa Maxwell. Luister geluisterd naar CFM eh, Jazz op de zaterdag. Presentatie Bert en Auko. Eh, we hopen dat jullie het leuk vonden. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet van de zon, zolang die schijnt. Want eh, we hebben in januari maar heel weinig zon gehad natuurlijk. En ja, ik zou zeggen, tot een volgende keer.